Molenski met het NOS-journaal. In Erika in Drenthe is de openbare voorzorg een aantal seniorenwoningen naast de bibliotheek. De bewoners zijn opgevangen in het dorpshuis. De brandweer had het vuur een uur geleden onder controle. Het is nog niet bekend waardoor de brand in het Drentse plaatsje is veroorzaakt. De militairen in Mali dragen binnenkort de macht over aan een interim-president. Dat staat in een gezamenlijke verklaring van het leger en de onderhandelaars van omringende Afrikaanse landen. De militairen hebben aangekondigd dat de parlementsvoorzitter van Mali interim-president wordt. Als dat is gebeurd, moet er binnen 40 dagen verkiezingen worden gehouden. Ook willen de koeplegers amnestie. Militairen grepen ruim twee weken geleden macht in Mali uit onvrede over de gevechten tegen Tuareg-rebellen. De voormalige rechterhand van de Egyptische oud-president Mubarak wil president van het land worden. Omar Suleiman heeft zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgende maand. Suleiman was 18 jaar lang de baas van de geheime dienst en korte tijd vicepresident onder Mubarak. Hij was ook degene die vorig jaar bekend maakte dat Mubarak opstapte. Morgen wordt bekend of hij de kieslijst haalt. In Paramaribo is de omstreden amnestiewet ondertekend door vicepresident Robert Amirali. President Bouterse kon dat niet doen omdat hij in buurland Guyana was. Met de ondertekening is de wet nu officieel van kracht. Deze week nam het Surinaamse parlement de amnestiewet aan, waaraan verdachten van de decembermoorden in 1982 amnestie kunnen krijgen.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 three We were dancing in the street And you looked just like an angel You looked up beside the sky Saw the birds, I wondered why would wake, and my heart just couldn't wait To play in your backyard In the evening I would go Telling you I love you so And I couldn't wait to see you again It's you Thinking about it all, how it ends sometimes Was it wrong or right, or was I good enough? It's you and me and ritme, ritme. van ZFM. like a shoe a stranger The dream we all dream of. Oh, please. Don't boy, don't versus girl. In the world, series of love. Love You in. I walked in. You up.